Yeah, you can just add one. Yeah. Are you ready? I'm ready. If you are. Shalom. Shalom. My name is Eddie Chumney. I don't need to translate that. I think everybody understands. I'm the founder of Hebraic Heritage Ministries International. Dus ik ben de oprichter van Hebraic Ministry uh, Heritage International. Hebraic Heritage Ministries International is a ministry dedicated to teaching the Hebraic roots of Christianity. Dus uh, wat de bedoeling van mijn be bediening is het onderwijzen van de Hebreeuwse wortels aan het christendom. I am located in the state of Ohio, in the dus United States. Ik woon in de staat Ohio, in de Verenigde Staten. For those of you who can speak English, voor degenen die Engels kunnen spreken, the ministry website is www.hebe.com roots.org. This is not the same website. <laughs> this website has a lot of written articles and links dus, to other ministries. Dus deze website heeft een uh, groot gedeelte geschreven uh, artikels en links naar andere websites. This website has a lot of audio and video teachings. Dus die andere website heeft veel audio en video uh, teachings. A lot. Veel. I would encourage you to go to this website and listen to as many audio and video teachings as you can. Dus ik zou u willen aanmoedigen om naar die website te gaan en naar zoveel mogelijk uh, uh, teachings scolastice. There are teachings there from myself. Er, zijn daar, eh, er is daar onderwijs van mijzelf. Rico Cortez. Van Rico Cortez. Brad Scott. Van Brad Scott. Monty Judah. Monty Judah. Bill Cloud. Bill Cloud. And others. En nog anderen. You will be blessed. Je zal gezegend zijn. Do you know why I'm here? Weet jullie waarom ik hier ben? I am only here because the God of Israel made it possible. Ik ben alleen hier omdat de God van Israël het mogelijk gemaakt heeft. Because of that, I want to thank him for making it possible. Daarom wil ik hem danken om dit mogelijk te maken. Therefore it is a privilege, joy and honor to be with you. Het is daarom een voorrecht, een genoegen en een eer om hier met jullie te zijn. It is my prayer that all of you will be blessed. Het is mijn gebed dat jullie allemaal zullen gezegend zijn. It is my prayer that all of you will be blessed from learning about the Hebrew roots of your faith. Dus het is mijn gebed dat jullie allemaal zullen gezegend zijn van het leren over de Hebreeuwse wortels en het uh, geloof. I pray that the God of Israel will light a fire in your heart. Ik bid dat de God van Israël een vuur in je hart zal doen ontbranden. That will never go away. Dat nooit zal geblust worden. And he will use you to spread that fire to many. En dat hij jullie zal gebruiken om dat vuur uh, onder velen te verspreiden. This is why I'm here to help aid in that effort. Dus dat is waarom ik hier ben om in die uh, uh, opdracht te helpen. This is his work. Dit is zijn werk. We are only his ambassadors and messengers. Wij zijn alleen zijn ambassadeurs en zijn boodschappers. We are his servants. We zijn zijn dienaren. I love Yeshua. Ik houd van Yeshua. I know that you love Yeshua as well. En ik weet dat jullie ook van Yeshua houden. My desire is to know Yeshua as closely as possible. Dus het is mijn verlangen om Yeshua zo dicht mogelijk te kennen. My desire is to know his heart. Mijn verlangen is om zijn hart te kennen. My desire is to know what pleases him. Mijn verlangen is om te weten wat hem welgevallig is. I know that that is your desire as well. En ik weet dat dat ook jullie verlangen is. the purpose of my message is to allow you to get to know Yeshua better. Dus het doel van mijn boodschap is u toe te laten eh, Yeshua beter te leren kennen. To know who he is. Te weten wie hij is. So first we learn in a greater measure who he is. Dus eerst leren we in een grote mate wie hij is we learn who we are in Him. and dan leren we wie wij zijn in Hem. And then we'll be able to know how to express our faith unto Him. And dan zullen we weten hoe we ons geloof naar Hem toe kunnen uitdrukken. When Yeshua returns at His second coming, wanneer Yeshua terugkomt bij zijn tweede komst, He is coming for a bride. dan komt hij voor een bruid. En he is calling us to be his bride. En hij roept ons op om zijn bruid te zijn. And he is preparing us to be dressed appropriately en hij for the wedding. ons aan het voorbereiden om op de juiste manier gekleed te zijn voor het huwelijk. He is training us to understand what pleases him. Hij oefent ons om te begrijpen wat hem welgevallig is. So that we can be a bride that gives him much pleasure. Zodat we een bruid kunnen zijn die hem veel genoegen verschaft. This is what my teaching is all about. Daarover gaat mijn hele onderwijs. For those of you who have listened to Brad Scott speak. Dus voor degenen onder jullie die Brad Scott hebben horen spreken. How many have? Hoeveel? Well, I have been to conferences with Brad. Dus ik ben op conferenties geweest met Brad. And I have heard Brad say. En ik heb Brad horen zeggen. When I speak, I don't have a point. Als ik spreek, dan heb ik geen punt. So when I heard him say that one conference, toen ik hem dat op een conferentie hoorde zeggen, when it was my turn to speak, toen het mijn beurt was om te spreken, I said, I said, I am not like Brad. Dan heb ik gezegd, ik ben niet zoals Brad. When I speak, als ik spreek, everything I say, dan is alles wat ik zeg, has a point. Dan heeft dat allemaal een punt. Everything I say. Alles wat ik zeg. has a point. Heeft een punt. So what I'm trying to do. Wat ik probeer te doen. I'm painting for you a picture. Ik schets voor jullie een beeld. So I begin to paint a certain part of the picture. En ik schilder een bepaald deel van het uh, uh, beeld. So the the picture gets revealed as it is being created. dus dat het beeld eh, onthuld wordt terwijl het geschapen wordt. I heard Brad say this about me. Ik heb Brad dit over mij horen zeggen. Listening to Eddie teach is like this. Dus luisteren naar het onderwijs van Eddie is zoals dit. <laughs> so now you're prepared. Just moving aboard that. Let me begin by sharing Isaiah 46. Laat me beginnen met uh, Isaiah 46. Verses 9 through 11. Vers 9 tot 11 it says, "Yeah, i als dat los zou kunnen, dat zou wel. Ja, dank u wel. Vers? Isaiah 46, beginning in verse 9. Just begin about verse 9. Can I go? Yeah. Remember the former things of old. Denk aan hetgeen vroeger van ouds gebeurde. For I am God and there is none else. Want, immers ben, want ik immers ben God en er is geen ander. I, I am God and there is none like me. En niemand is mij gelijk. Why is there no one like God? Waarom is er niemand als God? Because in verse 10 Want in vers 10 he says that he daar zegt hij dat hij declares the end from the beginning. Het einde vanaf het begin verkondigt. He has, al, he has already told you what will be. Hij heeft u al gezegd wat zal komen. In the beginning. In het begin. And from ancient times, en vanuit de oude tijden, the things that are not yet done De dingen die nog niet geschied zijn. Saying, my counsel will stand. En uh, mijn raadsbesluit was, zal volbracht worden. What counsel? Welk raadsbesluit? That he has declared the end. Dat hij het einde heeft verklaard. From the beginning. Van het begin. And I will do all my pleasure. En ik zal mijn welbehagen doen. What he has said in the beginning. Wat hij in het begin heeft gezegd, he will do in the end. zal hij op het einde doen. At the end of verse 11. Aan het einde van vers 11. I have spoken it. Ik heb gesproken. When? Wanneer? In the beginning. In het begin. I will also bring it to pass. Ik doe het ook komen. When? Wanneer? In the end. Aan I have, het einde. I have purposed this. I have purposed it. Ik heb het ontworpen. When? Wanneer? In the beginning. In het begin. I will also do it. Ik breng het ook tot uitvoering. When? Wanneer? Aan het In einde. the end. Hmm? The world has a purpose. De wereld heeft een doel. And it is going according to the sovereign purpose of the God of Israel. En, het, en dat gaat volgens de heersende, het heersende doel van de God van Israël. We need to understand that purpose. We moeten dat doel begrijpen. That is what we're going to begin to go over. En daar gaan we nu over. I call what I teach the Hebrew roots of Christianity. Dus ik noem wat ik onderwijs de Hebreeuwse wortels van het christendom. When we study the Hebrew roots of Christianity, als we dus dit bestuderen, is important dan is het belangrijk to keep everything centered on the Messiah. Om alles eh, overal de Messiah in het, in het centrum te houden. If you don't keep everything centered on the Messiah. Als je alles als je de Messias niet eh, als je alles niet rond de Messias centert, you will end up in the ditch. Dan ga je in de gracht raken. In Psalm chapter 40 and verse 7. En Psalm 40 en vers 7. It is written. Daar staat geschreven. Then said I. Toen zei. Though I come. Uh, ja, ik kom. In the volume of the book it is written of me. En het, eh, het gehele boek is over mij geschreven. I need to apologize that this is not in Dutch. Ik moet mij verontschuldigen dat dit niet in het Nederlands She asked me ik heb het to make it possible to be in Dutch. Ik, ik heb hem gevraagd om het mogelijk te maken. But I didn't get the information to her in time. Maar hij heeft mij de informatie niet doorgestuurd. So it's my fault. So it's his fault. but we'll get it translated into Dutch. Maar we zullen in de toekomst vertalen. So it can be a blessing to you. Zodat het u tot een zegen Psalm 40 verse 7. Psalm 40 vers 7 is quoted in Hebrews chapter 10 in verse 7. Wordt eh, geciteerd in Hebreeën hoofdstuk 10 in vers 7. Referring to Yeshua. En dat refereert naar Yeshua. That in the volume of the book Dus dat het gehele boek, which we call the Bible, dat wij de Bijbel noemen, it is written of him. Uh, over hem geschreven is. From Genesis, van Genesis to Revelation. Tot Openbaringen. In order for us to truly understand our Bible. En opdat wij onze Bijbel werkelijk zouden begrijpen, we need to understand how the Bible is written about Yeshua. Moeten we begrijpen hoe de Bijbel over Yeshua geschreven is. From Genesis, van Genesis, to Revelation, tot Openbaringen. Yeshua himself stated this. Yeshua zelf heeft dat verklaard. In Luke 24 verse 27. In Lucas uh, eh, 24 vers 27. Can you see it? Yes. And beginning at Moses. and to begin bij Moses And all the prophets. and all the prophets, He expounded unto them in all the scriptures. Heeft hij zichzelf bekendgemaakt in al de uh, schri uh, The things concerning himself. de dingen die hem betroffen. And then he said in Luke 24 verse 44. En dan zei hij in Lucas 24 eh, 44. These are the words which I spake unto you. En dit zijn de woorden die ik tot u spreek. While I was yet with you. Terwijl ik nog met u was. That all things must be fulfilled. Dat alle dingen vervuld moeten worden. Which were written in the Torah of Moses. Die geschreven waren in de Torah van Mozes. And in the prophets. En in de profeten. And in the Psalms. En in de psalmen. Concerning me. Uh, over mij. He said. Hij zei. That the Torah, the prophets, and the Psalms are written of him. Hij zei dat de Torah, de psalmen en de uh, profeten over hem geschreven zijn. Most Christians can only explain Yeshua from the New Testament. De meeste christenen kunnen alleen maar Yeshua uitleggen door het Nieuwe Testament. They can't explain who he is from the Hebrew scriptures. Zij kunnen niet uitleggen van de Hebreeuwse geschriften wie hij is. Yet Yeshua said Nochtans heeft Yeshua gezegd that the Torah, prophets and Psalms, dat de Torah, de profeten en de psalmen, or the Hebrew scriptures, of al de Hebreeuwse geschriften, or the Old Testament, of het Oude Testament, speaks of him. over hem spreekt. Now we're going to look at John chapter 5. Nu gaan we kijken naar Johannes hoofdstuk 5, verses 46 and 47. John chapter 5, verses 46 and 47. John chapter 5, yes. verse 46 and 47. It says, Are you ready? Yes. For had you believed Moses, want indien gij Mozes you would have believed in me. Zoudt gij op mij geloven? For he wrote of me. Want hij heeft van mij geschreven. Yeshua said that Moses or the Torah Yeshua zei dat Moses of de Torah is written about him. Over hem geschreven is. So that's point number one. Dus dat is punt nummer Point number two is verse 47. Punt nummer is vers 47. For if you believe not his writings, want indien gij zijn geschriften niet gelooft, then how will you believe my words? Hoe zult mijn woorden dan geloven? In other words, in order to believe the words of Yeshua, met andere woorden, opdat je Yeshua zou kunnen geloven, you have to first believe what is written in the Torah. Moet je eerst geloven wat er in de Torah geschreven staat. Specifically what is written in the Torah about him. Speciaal wat er in de Torah geschreven is over hem. You cannot understand Yeshua's life and ministry. Je kan Yeshua's leven en bediening niet begrijpen. You can't understand why he died at his first coming. Je kunt niet begrijpen waarom hij bij zijn eerste komst stierf. And you can't understand why he's coming at his second coming. En je kunt niet begrijpen waarom hij komt bij zijn tweede komst. Unless you know what's written about him in the Torah. Tenzij je weet wat er over hem in de Torah geschreven is. So that's what we're going to begin to see. And that is what we zullen beginnen zien. We're going to go in the we're going to go back to the beginning. We zullen teruggaan naar het begin. We're going to see the purpose of creation. We gaan het doel van de schepping zien. And we're going to see Yeshua in the Torah. En we zullen Yeshua in de Torah gaan Then we'll have the correct foundation. Dan hebben we de juiste basis. To begin to understand our Bible. Om onze Bijbel te beginnen begrijpen. So this is the first part of the beginning of the painting of the picture. Dus dit is het eerste deel van het begin van de, eh, schilderij. Okay, next. next. The entire purpose of creation. Het, het, het gehele doel van de schepping. Is that the Messiah would have a people who he would be in a relationship with that's likened to a marriage between a man and a woman. Dus de doel van de schepping is dat de Messias een volk zou hebben waarmee hij een relatie kan hebben die kan vergeleken worden met een huwelijk. The whole purpose of creation is for the Messiah to have a bride. Dus de, het hele doel van de schepping is dat de eh, Messias een bruid zou hebben. The name of his bride is the house of Jacob. Dus de naam van zijn bruid is het huis van Jacob. That is really your name if you understand it. Dat is ook uw naam als je dat begrijpt. In the book Sound the Great Shofar dus in het boek De Klank van de Grote Shofar. Written by Rabbi Menachem Schneerson. Dus geschreven door Rabbi Menachem Schneerson. On page 13 he says. Uh, zegt hij op bladzijde 13. The rabbis point to Messiah and the Messianic era. Dus de uh, eh, wijzen, wijzen naar de Messias in de Messiaanse eeuw. as the ultimate purpose for the creation of the world. Als the ultieme, de ultieme bedoeling van de schepping van de aarde. The Messiah in the Messianic era is the purpose of the creation of the world. Dus de Messias en de uh, en het Messiaanse tijdperk zijn geschapen voor de wereld. For God created the world in order that he would have a dwelling place among mortals. Want God heeft de wereld geschapen opdat hij een verblijfplaats zou hebben onder de sterfelijken. God created the world in order that he would have a dwelling place among mortals. Dus God schiep de wereld omdat hij een verblijfplaats zou hebben onder de sterfelijken. And this will be realized in the Messianic era. En dat zal verwezenlijkt worden in de Messiaanse eeuw. From a Christian understanding, van een christen inzicht, this gets fulfilled, wordt dit vervuld. When Yeshua sets his feet down on the Mount of Olives, als Yeshua zijn voeten op de berg eh, op de olijfberg plaatst, and sets up his kingdom on the earth, en zijn koninkrijk opricht op de aarde. He goes on to say on page 111. En hij gaat verder met zeggen op eh, bladzijde 11. The rabbis teach. De rabbijnen onderwijzen. The world was created solely for the Messiah. De wereld was enkel geschapen voor de Messias. I'm showing you that the rabbis have the right principle. Dus ik toon u dat de rabbijnen het juiste principe hebben. They just can't make the application. We kunnen alleen de toepassing niet maken. Next. We're going to learn now that Yeshua created the heavens and the earth. We gaan nu leren dat Yeshua de hemelen en de aarde schiep. We begin to misunderstand our Bible we beginnen onze Bijbel verkeerd te begrijpen. When we think in our minds that God the Father created the heavens and the earth. Als we in ons hoofd houden dat God de Vader de hemelen en de aarde schiep. In Genesis 1:1 in Genesis 1:1 when it says als het zegt in the beginning God created the heavens and the earth. In het begin schiep God de hemelen en de aarde. When we read the word God, als we het woord God lezen, we write in our mind, dan schrijven we in onze geest God the Father. God de Vader. God the Father willed for the creation of the heavens and the earth. Dus God de Vader wou de schepping van de hemel, hemelen en de aarde. But he didn't implement or do his will. Maar hij uh, voerde, of deed, voerde zijn wil niet uit of deed het. It was Yeshua who did the will of the Father. Het was Yeshua die de wil van de Vader uitvoerde. And Yeshua spoke the world into existence. En Yeshua sprak de wereld in uh, bestaan. We are explicitly told this ons is eh, expliciet gezegd. In John chapter 1. Dit wordt ons expliciet gezegd in Johannes 1. Where it says. Waar het zegt. In the beginning was the word. In het begin was het woord. And the word was with God. En het woord was met God. And the word was God. En het woord was God. The same was in the beginning with God. Dezelfde was in het begin met God. This is speaking about Yeshua. Det spricht over Yeshua. Now notice what it says in John 1 verse 3. Merk nu op wat het zegt in uh, Johannes 1 vers 3. All things were made by him. Alle dingen werden door hem gemaakt. And without him was not anything made that was made. En zonder hem was, werd, was niets gemaakt dat gemaakt werd. We are explicitly told in the New Testament. Er wordt ons in het Nieuwe Testament duidelijk gezegd that Yeshua created the heavens and the earth. dat Yeshua de hemelen en de aarde schiep. So then why do we have in our minds Waarom hebben wij dan in ons hoofd it was done by God the Father? dat het door God de Vader gedaan werd? Remember, God the Father willed it Maar bedenk wel, God de Vader wilde het. But Yeshua did it. Maar Yeshua deed het. Colossians chapter 1 verses 15 and 16. Colossensen hoofdstuk 1 versen 15 en 16. It says of Yeshua. Dat zegt over Yeshua. That he is the he is the image of the invisible God. Dat hij het beeld van de onzichtbare Elohim is. The firstborn of every creature. De eerstgeborene van elke uh, geschapene. For by him were all things created. Want Door hem werden alle dingen geschapen. in Die in de hemel zijn. in earth, en in de aarde. Visible and invisible. Zichtbaar en onzichtbaar. Whether they be thrones or dominions or principalities or powers. Of het uh, tronen of heerschappijen of... Uh, principalities, I don't know, of, of machten zijn, alle dingen werden geschapen door hem en voor hem. all things were created by him and for him. Alle dingen werden geschapen door hem en voor hem. How was the world created? Hoe werd de wereld geschapen? It was spoken into existence. Het werd in, in bestaan gesproken. Psalm 33 verse 6. Uh, Psalm 33 vers 6. By the word of the Lord were the heavens made. Bij het woord van de Heer waren de hemelen gemaakt. And all the hosts of them by the breath of his mouth. En al de bewoners ervan bij de adem eh, of van het, eh, de, lucht van zijn mond. By the word of the Lord. Door het woord van de Heer. In other words, it was spoken. Met andere woorden, het werd in bestaan gesproken. By the word of the Lord door het woord van de Heer. Who is the word Wie is het woord van de Heer? It's Yeshua. Dat is Yeshua. Yeshua created the heavens and the earth. Yeshua schiep de hemel en de aarde. And he spoke it into existence. En hij sprak het in bestaan. The world was created by him and for him. De wereld werd geschapen door hem en voor hem. So that he would have a dwelling place in the earth. So Zodat hij een blijfplaats op de aarde zou hebben. And he would have a people who he would be in covenant relationship with. En opdat hij een volk zou hebben waarmee hij in verbondsrelatie zou zijn. This is the nation of Israel or his bride. Dus dat is het volk van Israël of zijn bruid. Now we're going to understand the gospel. Nu gaan we het evangelie begrijpen. For the purpose of creation. Of het doel van de schepping. In the very first word of the Bible. In het allereerste woord van de Bijbel. All the rest is commentary. En al de rest is commentaar. In Hebrew, the first word is Breshit. In Hebreeuws is het eerste woord Bereshit. It's translated in English in the beginning. In het Engels en in het Nederlands is het vertaald in het begin. In a Hebrew Torah scroll. In een Hebreeuwse Torah scroll. You will find that in the very first word of the Bible. Zul je zien dat in het allereerste woord van de Bijbel. The very first letter of the Bible. De, de allereerste letter van de Bijbel. That is the Hebrew letter bet. Dat is de Hebreeuwse letter bet. Is enlarged. Dat die vergroot is. It's bigger than the other letters. En het is groter dan de andere letters. Which should cause one to ask why. Dus en dat zou ons moeten doen afvragen waarom. The Hebrew letter bet. Dus de Hebreeuwse letter bet. Means in Hebrew a house. Betekent in het Hebreeuws een huis. The message is. Dus de boodschap is. The world was created for a house. De wereld werd geschapen voor een huis. Or in other words, God wanted a dwelling place in the earth. Of met andere woorden, God wilde een verblijfplaats in de aarde op de wereld. And a house represents this thought. En een huis vertegenwoordigt uh, eh, what? A house represents this thought this idea. Oh, oh idee. gedachte. Now, if we take the first two letters of the Bible. Dus als we de, eerste, de twee eerste letters van de Bijbel nemen. That is the letter bet. Dus de letter bet. And the letter resh. And the resh. It spells in Aramaic sun. Dus dat eh, betekent in het Aramees zoon. God wanted to have a house. God wilde een huis hebben. For his son. Voor zijn zoon. Now, if we take the first two letters of the word Reshit, als we de twee eerste letters van het woord Bereshit nemen, which is the bet and the resh, dus de bet en de resh, is there a long stick or a pointer somewhere? I don't see one. <laughs> it works. Okay. And then we take the last two letters of Bereshit. and dan nemen we de twee laatste letters van Bereshit. Which is the, the Yod and the Tav. Welke de Yod en de Tav zijn. And we put these four letters together. En we plaatsen die vier letters tezamen. It spells the Hebrew word breed. Dan krijgen we het Hebreeuwse woord breed. Which is Hebrew for covenant. Wat Hebreeuws is voor verbond the God of Israel wanted to build a house. De God van Israël wilde een huis bouwen. For his son. Voor zijn zoon. And the way he was going to do it. En de manier waarop hij dat zou doen. Was through covenant. Was door een verbond. Now, if we separate the first letter of the word Bereshit. Als we de eerste letter van het woord Bereshit afscheiden. Which is the, the letter Bet. wat de letter bet is. What we have left dan, wat ons dan overblijft is, is, the Hebrew word reshit. is het Hebreeuwse woord reshit. Reshit in Hebrew means the beginning or the first. Dus reshit in het Hebreeuws betekent het begin of de eerste. The letter bet by itself. Dus de letter bet op zichzelf can mean in Hebrew language and grammar. Kan betekenen in de Hebreeuwse taal en de grammatica. For or by. Voor of door. So you would say this to make sense in English. Om, omdat het dus in het Nederlands iets zou betekenen, zou je zeggen. The world was created for the beginning. Dus de wereld werd geschapen voor het begin. or for the sake of the beginning. Of omwille van het begin. But if you translate it that way, maar als je het op die manier vertaalt, unless you understand the concept, tenzij je het concept begrijpt, it doesn't make sense. Dan, uh, dan heeft het, is het onzinnig. It's not logical. Dus het is niet logisch. So it gets translated in the beginning. Dus werd het vertaald in het begin. Rather than for the beginning. Eerder dan voor het begin. So the world was created for the beginning or for the sake of the beginning. Dus de wereld werd geschapen voor het begin of omwille van het begin. If the world was created for the sake of the beginning, als de wereld geschapen werd omwille van het begin, who is the beginning? Wie is dan het begin? So what we're going to learn dus wat we gaan leren is that Israel is the beginning. Is dat Israël het begin is. Yeshua is the beginning. Yeshua het begin is. And the Torah or his word is the beginning. And the Torah of zijn woord is the beginning. Israel, Torah, and the Messiah are the beginning. Israel, Torah, and the Messias zijn het begin. The world was created for the sake of the beginning. De wereld werd geschapen omwille van het begin. Israel, Torah, and the Messiah. Israël, Torah, and the Messias. Since Israel, Torah, and the Messiah is called the beginning, Aangezien Israël, Torah en de Messias het begin genoemd worden, they are the same. Zijn ze hetzelfde? There's a unity. there is een eenheid. And therefore, they are going to be in covenant with each other. Bijgevolg gaan ze met elkaar in verbond zijn. Israel, Torah, and the Messiah did not get in covenant with each other. Israël, Torah en de Messias uh, kwamen niet in verbond met elkaar. Until Mount Sinai. Tot op de berg Sinai. Therefore, in one aspect or element or perspective or understanding, you have to say all those words. <laughs> dus daarom vanuit één perspectief. Creation was not completed until Mount Sinai. Was de schepping niet volledig tot aan de berg Sion? Why was creation not completed until Mount Sinai? Waarom was de schepping niet volledig tot aan de berg Sion? Because the world was created for the beginning. Omdat de wereld geschapen was voor het begin. Who was going to be in covenant with each other. Die met elkaar in verbond zouden zijn. And that didn't happen till Mount Sinai. En dat is niet gebeurd tot aan de berg Sinai. So that Mount Sinai completes the purpose of creation. Dus de berg Sinai ver, eh, vervolledigt het doel van de schepping. But only in part. Maar alleen maar gedeeltelijk. It did. Dat heeft het gedaan. But it didn't. Maar het heeft het niet gedaan. In order to understand how it did and it didn't. Maar omdat je zou begrijpen hoe het, het wel en niet deed. That's Hebrew thought. Dat is Hebreeuws denken. But the world was created so that God would have a dwelling place in the earth. Maar de wereld werd geschapen opdat God een verblijfplaats uh, op de aarde zou hebben. And that's not completed until the Messianic era. En dat is niet volledig tot aan de Messiaanse eeuw. So the creation of the heavens and the earth is not completed. Dus de schepping van de hemelen en de aarde is niet volledig. Until the Messianic era. tot aan de Messiaanse eeuw. Mm. But that the messianic era then is the fulfillment of creation. Dus de, het millennium is dan de vervulling van de schepping. But only in part. Maar alleen maar gedeeltelijk. Hm. Because the ultimate purpose of creation. Want het ultieme doel van de schepping. and Messiah being in covenant with his people. And the Messias in verbond met zijn volk. And having a bride. En als hij een bruid heeft. Who he would dwell with forever. Waarmee hij voor altijd zal wonen. Is not fully completed. Is niet volledig. Until the time of the new heavens and the new earth. Tot aan de tijd van de nieuwe hemelen en de nieuwe aarde. In the new Jerusalem. In het nieuwe Jeruzalem. That completes creation. Dat vervolledigt de schepping. So creation is still in the process of being completed. Dus de schepping is nog steeds in het proces van volledig te worden. Or the purpose of it. Of, of voor, van het doel ervan. Now go back. Jeremiah chapter 2 and verse 3. Jeremiah hoofdstuk 2 vers 3. Israel is called the Breshit. Dus Israël wordt Bereshit genoemd. Or the beginning. Of oh, het begin. If it is written. En het is geschreven. Israel was holiness unto the Lord. Israël was heiligheid voor de Heer. The King James says. En de King James versie zegt. The first fruits of his increase. De eerstgeborenen van zijn uh, oogst. N.A. Strong's Concordance of the Bible, in een Strong's Concordance van de Bijbel, this word is the Strong's number 7225. Is dat uh, het woord in de Strong's uh, eh, 07225? It is the Hebrew word reshit. En dat is het Hebreeuwse woord reshit. Which means the beginning. Wat het begin betekent. But it, the, the reshit or beginning is also translated as first fruits. Maar dat woord is ook vertaald als eerste, eerste vrucht, de eersteling. Israel is, uh, Israel is the beginning. Israël is het begin. Now we're going to see that the Torah or the Word of God is the beginning. En nu gaan we zien dat de Torah of het woord van God het begin is. The subject of the book of Proverbs is wisdom. Dus het, uh, het doel van de, of het onderwerp van het boek uh, Spreuken is wijsheid. The subject of the book of Proverbs is wisdom. Dus het onderwerp van het boek Spreuken is wijsheid. But what does the Bible define as being wisdom? Maar wat definieert de Bijbel als wijsheid? So we go to Deuteronomy. Dus gaan we naar Deuteronomium. Chapter 4. Hoofdstuk 4. In verse 6. Vers 6. Which says the following. Wat het volgende zegt. Keep therefore and do them. Houd daarom en doe, doe het. I mean the Torah. Keep the Torah. Observe the Torah. Houd, onderhoud de Torah en doe het. It is your wisdom and your understanding in the sight of the nations. Het is uw wijsheid en uw verstaan in de ogen van de volkeren. Following the Torah is your wisdom and your understanding in the sight of the nations. Uh, dus het volgen van de Torah is uw wijsheid en uw begrip in de ogen van de volkeren. in the book of Proverbs, in het boek uh, Spreuken, wisdom is speaking. Uh, spreekt wijsheid. Proverbs 8:22. Uh, uh, Spreuken 8:22. The Lord possessed me. De Heer uh, um, vervulde mij. Ja. Referring to wisdom. dus verwijzend naar wijsheid in the beginning of his way. In het begin van zijn weg. Wisdom was in the beginning. Wijsheid was in het begin. Wisdom is Reshit. Wisdom is wijsheid is Reshit. Before his works of old. Voor zijn werken van oud. Meaning the creation of the heavens and the earth. Uh, betekenend de schepping schepping van de hemel hemelen en de aarde. Verse 23. Vers 23. I was set up from everlasting. Dus ik was al van, van altijd, van eeuwig. What was set up from everlasting? Wat was van eeuwig? Wisdom. Wijsheid. But what is wisdom? Maar wat is wijsheid? Keeping the Torah. Het houden van de Torah. Now the Torah is the word of God. De Torah is het woord van God. Torah in Hebrew means teaching or instruction. Torah betekent in het Hebreeuws onderwijs of richtlijnen. So, wisdom was in the beginning. Dus wijsheid was in het begin. Which means the Torah was in the beginning. Wat betekent dat de Torah in het begin was. Which means the word of God was in the beginning. Wat betekent dat het woord van God in het begin was. You cannot separate God from his word. Je kan God niet scheiden van zijn woord. Since God has always been. Aangezien God altijd geweest is. His word has always been. Is zijn woord altijd geweest. And his Torah has always been. En heeft zijn Torah er altijd geweest. The Torah is the word of God. De Torah is het woord van God. Next. Yeshua is the beginning. Yeshua is het begin what I'm explaining to you about the very first word in the Bible. Wat ik u uitleg over het allereerste woord in de Bijbel is what John is referring to in John 1:1. Is waarnaar Johannes verwijst in Johannes 1:1. It gets lost in the translation. Het gaat verloren in de vertaling. But in John 1:1 John is explaining. Waarin Johannes in, in legt Johannes uit. That Yeshua is the beginning. Dat Yeshua het begin is. Or Yeshua is the Reshit. Of dat Yeshua, Yeshua de Reshit is. In the beginning. Hetgeen was van de beginnen. Or you would say Reshit. Of je kan ook zeggen Reshit. Reshit was the word was воздворд. Well, we just looked at Proverbs that Reshit is wisdom. En we hebben juist gezien in spreuken dat Reshit wijsheid is. And Reshit is the Torah. En dat Reshit de Torah is. Well, who is wisdom? Dus wie is dan wijsheid? It is Yeshua. Dat is Yeshua. Who is the Word of God? Wie is het woord van God? It is Yeshua. Dat is Yeshua. So if wisdom was in the beginning, dus als wijsheid in het begin then Yeshua is in the beginning. Dan is Yeshua in het begin. If wisdom, if the Torah is Reshit, dus als de Torah Reshit is, and the Torah is the Word. And the Torah het is. And Yeshua is the Word. And Yeshua het is. Then Yeshua is the Reshit. Dan is Yeshua the Reshit. So the Reshit was the word. Dus de Reshit was het woord. And the word or the Reshit was with God. And the Reshit of het woord was met God. And the word of the Reshit was God. And het woord of the Reshit was God. The same was in the beginning with God. Dus dezelfde was in het begin met God. Now, Reshit also means first or first fruits. Reshit betekent ook eerste of eersteling. In 1 Corinthians 15:23 and in 1 Corinthians 15:23 it says Messiah the first fruits. Zegt het Messiah de eersteling. So the world was created for the sake of the beginning. Dus de wereld werd geschapen omwille van het begin. And the beginning is Israel, Torah, and the Messiah. En het begin is Israël, Torah en de Messias. They are the same. They are one with each other. Ze zijn dezelfde, ze zijn één met elkaar. They will be in covenant with each other. Ze zijn in verbond met elkaar. At Mount Sinai. Op de berg Sinai. Summarizing. Dus uh, uh, samengevat. The God of Israel wanted to build a house. Dus de God van Israël wilde een huis bouwen. That's the enlarged letter bet. Dat is de vergrote letter bet. For his son. Voor zijn zoon. Which is the bet and the resh. Wat de bet en de resh is. By making a covenant. Door een verbond te maken. That's the Hebrew word brit. wat het Hebreeuwse woord berit is. is the first two letters of Bereshit, welke de twee eerste letter van Bereshit. And the last two letters en de twee laatste letters van Bereshit zijn. With or for the beginning. Met of voor het begin. Which is Reshit. Wat Reshit is. Which is Israel, Torah and the Messiah. Wat Israël, Torah en de Messias is. Once again, Israel, Torah en the Messiah are all called the beginning. Dus nog een keer, Israël, Torah en eh, eh, en de Messias so het begin genoemd. They're going to be in covenant with each other. En ze gaan met elkaar in verbond zijn. And it will take place at Mount Sinai. En dat zal plaatsvinden op de berg Sinai. Israel, Torah and the Messiah are one. Dus Israël, Torah en de Messias zijn 1. If you want to misunderstand your Bible, als je je Bijbel verkeerd wil begrijpen, separate Israel from the Messiah. Scheid Israël dan van de Messias. Separate the Messiah from Israel. Scheid de uh, Messias van Israël. If you want to misunderstand your Bible, als je je Bijbel verkeerd wil begrijpen, separate the Torah from the Messiah. Separate the Messiah from the Torah. Scherpte Torah van de Messias van de Torah. Well, who wants you to misunderstand your Bible? We only really wil the Torah, de Bijbel the begrijpen? It's the devil. That is the devil duivel die dat So he has tried to separate Israel and the Torah. Dus hij heeft geprobeerd om Israël en de Torah from the Messiah. te scheiden van de Messias. He uses religion to do it. En daar gebruikt hij religie voor. So Israel and the Torah, religiously speaking, dus Israël en de Torah, religieus gesproken, is called Judaism. wordt Judaïsme genoemd. The Messiah The Messias, religiously speaking, was religieus gesproken, is called Christianity. Christendom genoemd. And religion and religie, religie has put a wall between the two. heeft een muur tussen de twee geplaatst. And Christianity says, and Christendom zegt, don't go over here. Ga daar niet naartoe. And Judaism says, and Judaïsme zegt, don't go over here. Ga daar niet naartoe. Well, the prophecies of the end of days Terwijl dat uh, profetieën van de eindtijd is that the Messiah is going to be revealed to Israel. Is dat de Messias uh, zal uh, geopenbaard worden aan Israël. And that Yeshua is in covenant with Israel. And dat Yeshua in verbond zal zijn met Israël. And he gave the Torah. And hij gaf de Torah is also going to be revealed in the end of days. En dat gaat ook geopenbaard worden in de eindtijd. The messianic era is. Dus de messiaanse tijd is. Messiah dwelling with Israel. Eh, je, uh, de Messias ver, samenwonend met Israël. Who is no longer in exile and scattered in the nations. Die niet langer in ballingschap en verstrooid onder de volkeren zal zijn. In Israel and Israël and the whole world and de hele wereld will be keeping the Torah of the Messiah zal de Torah van de Messias houden in the Messianic era in de Messiaanse tijd. Because it says in Isaiah chapter 2 and verse 3. Want het zegt in Jesaja hoofdstuk 2 en vers 3. Out of Zion shall go forth the Torah. Uit Zion zal de Torah voortgaan. And the word of the Lord from Jerusalem. En het woord van de Heer uit Jeruzalem. Isaiah 2 4 says. Jesaja 2 4 zegt. They will beat their swords into plowshares. Ze zullen de zwaarden en in uh, ploegen omvormen. en de spears and the pruning hooks. En de uh, speren in uh, pruning eh, oogst. Eh, I don't even know what is myself. Yeah. <laughs> nation shall not lift war. Nation shall not lift up sword against nation. Dus het, de, eh, de ene natie zal het zwaard niet meer opheffen tegen de andere. Neither will they learn of war anymore. En ze zullen niets meer over oorlog leren. When will the nations be at peace? Wanneer zullen de volkeren in vrede zijn? During the messianic era. Tijdens de messiaanse tijd. And what happens during the Messianic era. En wat gebeurt er in dat millennium? Out of Zion shall go forth the Torah. Uit Zion zal de Torah voortgaan. And the word of the Lord from Jerusalem. En het woord van de Heer vanuit Jeruzalem. So then, during the Messianic era, dus tijdens de, het millennium, the world will come in the correct order. Zal de wereld in de juiste orde volgorde komen. And we will see the a, a completion of the purpose of creation. En dan zullen we een vervollediging van het doel van de schepping zien. When the Messiah will be ruling over Israel, als de Messias zal heersen over Israël, be married to Israel, gehuwd zal zijn met Israël, she is his bride, zij is zijn bruid, following his Torah, die zijn Torah volgt. Next. since Israel, Torah, and the Messiah are one. Israel, Torah, and the Messiah are one. The Israel is the house of Jacob. And Israël is het huis van Jacob. The house of Jacob at Mount Sinai. Dus het huis van Jacob op de berg Sinai. The house of Jacob at Mount Sinai is the literal house van Jacob. Het huis van Jacob op de berg Sinai is het letterlijke huis van eh, Jacob. The literal house of Jacob. Dus het letterlijke huis van Jacob. The Torah and the Messiah. De Torah en de Messias. Are one. Daar, die zijn één. However, Messiah has a saved or a redeemed people. Nochtans heeft de Messias een gered of een verlost volk. Those who receive or accept Yeshua as the Messiah. Zij die Yeshua ontvangen en aanvaarden als de Messias. The world calls those people Christians. En de wereld noemt deze mensen christenen. Biblically, the name is the redeemed or the saved house of Jacob. Dus mijn Bijbel zijn ze het verloste of geredde huis van Jacob. So Messiah. Dus Messias. In Israel. En Israël. Or the redeemed house of Jacob. Of het verloste huis van Jacob. And the Torah. En de Torah. Are one. Zijn één. Next. The Torah is the will of God. Dus de Torah is het testament van God. His will is that the Torah be written on our hearts. Dus zijn wens is dat de Torah op ons hart zou geschreven zijn. A number of years ago, een aantal jaren geleden, I attended a non-denominational Christian church. Uh, be, uh, was ik deel van een niet-denominale uh, Kerk. We had a 10-week Bible study on Wednesday night. We hadden tien weken Bijbelstudie op woensdagavond. The purpose of the Bible study en het doel van die Bijbelstudie was, was to study the topic, was het onderwerp te bestuderen, how to know the will of God. hoe de wil van God te kennen. Because if you love God, want als je God lief hebt, you want to do His will. Dan wil je doen wat Hij verlangt. And so we was doing a study how to know His will. En we studeerden hoe dat we zijn wil zouden kennen. If we would have known Psalm chapter 40 verse 8. Dus als wij Psalm 40 vers 8 hadden geweten of gekend, we could have saved 10 weeks of study. Dan hadden we ons 10 weken van studie kunnen besparen. Because the verse says Want het vers zegt. I delight to do your will. Ik, uh, het is mijn genoegen om uw wil te, te doen. So we're talking about the will of God. We spreken hier over de wil of het testament van God. What is his will? Wat is zijn wil? Your Torah is within my heart. Uw Torah is in mijn hart. The will of God is for the Torah to be upon your heart. Dus de, de wens of de wil van God is dat zijn Torah op uw hart zal zijn. What is the new what is the new covenant? Wat is het nieuwe verbond? The new covenant is I'm going to write my Torah on your heart. Het nieuwe verbond is ik ga mijn Torah op uw hart schrijven. The new covenant is the fulfillment of the will of God in our lives. Dus het nieuwe verbond is de vervulling van de wil van God in ons leven. In Matthew chapter 6, in Matthäus 6, the disciples asked Yeshua, vragen de apostelen aan Yeshua, teach us how to pray. Leer ons hoe te bidden. What named Christian denominational group says the Lord's Prayer more than others? Welke bepaalde christenen denominatie zegt het onze vader meer dan anderen? Which one? Welke? Catholics. Catholics. Right. Katholieken. The irony of that, dus de ironie daarvan, is that the Catholics, is dat de katholieken and in reality Protestants as well, maar in realiteit ook de protestanten, say the words, de woorden zeggen, but we don't understand the words that we're saying. Maar de woorden die we zeggen niet begrijpen. So Yeshua said, pray this way. Dus Yeshua zegt, bid op deze manier. Matthew 6, 9. Matthäus 6, 9. Our Father which is in heaven. Onze Vader die in de hemel zijt. Hallowed be your name. Geheiligd zij uw naam. your kingdom come. Uw koninkrijk komen. Pray that your kingdom would come. Bid dat uw koninkrijk zal komen. When does his kingdom come? Wanneer komt zijn koninkrijk? We call it the messianic era. Wij noemen het de, het millennium. So pray for the messianic era. Dus bid voor het millennium. How many Christians think when they say those words? Hoeveel christenen denken als ze die woorden uitspreken? That we're supposed to pray or look forward to the messianic era. Dat we verondersteld wordt van de te bidden en vooruit te kijken naar de Messiaanse tijd. Most are thinking about going to heaven. En de meesten denken over naar de hemel gaan. Not being a part of the Messianic era. Maar niet over deel uit te maken van de Messiaanse tijd. But he said, pray that your kingdom will come. En maar hij zei, bid dat uw koninkrijk zal komen. Why did he pray that your kingdom come? Waarom bad hij dat uw koninkrijk zal komen? Because he says then. Want hij zegt dan, Your will will be done on earth as it is in heaven. Dan zal uw wil gedaan worden op aarde zoals het eh, gedaan wordt in de hemel. When the kingdom comes, als het koninkrijk komt, Your will will be done on earth. Dan zal uw wil gedaan worden op aarde, as it is in heaven. zoals het in de hemel is. What is His will? Maar wat is zijn wil? That is Torah be written upon your heart. Dat is dat de Torah op uw hart zou geschreven zijn. So in the new covenant, dus in het nieuwe verbond, when you believe that Yeshua is the Messiah, als je gelooft dat Yeshua de Messias is, and his Torah is written on your heart, en zijn Torah op je hart geschreven is, personally, persoonlijk, individually, individueel, spiritually, geestelijk, the kingdom has come to you. Is het koninkrijk tot u gekomen? But the kingdom, while it comes to you personally, maar het koninkrijk, terwijl het er naar, tot u persoonlijk komt, is also something literally that comes. is ook iets letterlijk dat zal komen. And when Messiah set his feet down on the Mount of Olives, en als de Messias zijn voeten op de olijfberg plaatst, rules and reigns from Jerusalem, en heerst en regeert vanuit Jeruzalem, Isaiah 2:3 says, Je zegt Jezaja 3:2, out of Zion shall go forth the Torah, vanuit Zion zal de Torah voortgaan, and when it does, And als het dat doet, His will is going to be done on earth. Dan zal zijn wil gedaan worden op aarde. as it is in heaven. Zoals in de hemel. Fulfilling the purpose of creation. En dan vervult het het doel van de schepping. Therefore, the Torah, which is called wisdom, which is the beginning. Dus bijgevolg de Torah die wijsheid, wat het begin is. existed before the creation of the heavens and the earth. Bestond voor de schepping van de hemelen en de aarde. And the world was created. En de wereld werd geschapen. So the Torah, opdat de Torah, or the will of God, of de wil van God, or His Torah being written upon our heart, of, of zijn Torah op ons hart geschreven, would be done on the earth. Op de aarde zou gedaan worden. And so Mount Sinai represents the Torah being manifested in the earth. Dus de berg Sinai vertegenwoordigt de Torah die uh, duidelijk geworden is op de aarde. Given to a people that he's in covenant relationship with. Dus gegeven aan een volk waarmee hij in een verbond is. Which is named Israel. Die Israël genoemd wordt. But you know your Bibles. Maar jullie kennen je Bijbels. The covenant at Sinai was broken. De, het verbond op de berg Sinai werd gebroken. So in order to fulfill his will being done on the earth. Dus opdat zijn wil op de aarde zou gedaan worden. We have to go to the messianic era. Moeten we naar de messiaanse eeuw gaan. Where His Torah will be written upon our heart. Waar zijn Torah op ons hart zal geschreven zijn. Through the new covenant. Door het nieuwe verbond. Now you can understand the statement. Nu kan je de, de, de stelling verstaan. From the book In the Garden of the Torah. Van het boek In de tuin van de Torah. Written by Rabbi Menachem Schneerson. Geschreven door Rabbi eh, Menachem Schneerson. That the giving of the Torah. Dat het geven van de Torah. Completes the purpose of creation. De uh, doel van de schepping van de aarde vervolledigt. Remember it does. En je denkt wel dat het dat doet. But it doesn't. Maar het doet het niet. It does as we've been explaining. Dus het doet het zoals we hier aan het uitleggen zijn. But it doesn't because it won't be done for the messianic era. Maar het doet het niet omdat het niet gebeurt tot aan de messiaanse eeuw. So the messianic era completes the purpose of creation. Dus de messiaanse tijd vervolledigt de, het doel van de schepping. Uh, but it doesn't. Maar dat doet het niet. Because Revelation 20 tells us want openbaring, openbaring 20 zegt ons. That at the end of the messianic era. Dat aan het einde van de Messiaanse tijd. There will be a rebellion against the Messiah. Er een opstand tegen de Messias zal zijn. That's the last rebellion. And dat is de laatste opstand. Those who are rebelling at the end of the messianic era. Zij die rebelleren aan het einde van de Messiaanse tijd don't have the Torah written upon their heart. Hebben de Torah niet op hun hart geschreven. They don't want to do the will of God. Zij zijn degenen die de wil van God niet willen doen. So the messianic era doesn't fully complete the purpose of creation. Dus de messiaanse tijd vervolledigt het doel van de uh, van de schepping nog niet volledig. We have to wait until the new heavens and the new earth. We zullen moeten wachten tot aan de nieuwe hemelen en de nieuwe aarde. or the New Jerusalem. Of het nieuwe Jeruzalem. When we have our resurrected bodies. Als we onze uh, uh, verrezen lichamen zullen hebben. When we have chosen Yeshua as our savior. Als we Yeshua als onze redder gekozen hebben. And we want to do his will. En we zijn wil willen doen. And he gives us His Holy Spirit. En hij ons zijn Heilige Geest geeft. The Torah will be completely written upon our heart. Dan zal de Torah volledig op ons hart geschreven zijn. So that you won't need a teacher. Zodat je geen leraar zal nodig hebben. The teacher will be his spirit that's in your heart. De leraar zal zijn geest zijn die in je hart is. what we have covered so far wat we tot nu toe behandeld hebben is that Yeshua created the heavens and the earth. Is dat Yeshua de hemelen en de aarde geschapen heeft. And in doing so we explain the purpose of creation. En terwijl we dit deden hebben we het doel van de schepping uitgelegd. When you have that correct foundation Als je die juiste basis hebt, now you can begin to understand the rest of your Bible. kan je beginnen de rest van je Bijbel te begrijpen. The rest of your Bible explains how that's going to happen. De rest van je Bijbel legt uit hoe dat zal gebeuren. The rest of the Bible is commentary. Dus de rest van de Bijbel is commentaar. So how is the purpose of creation going to be fulfilled? Dus hoe zal de, doel van de schepping vervuld worden? Well, Messiah is going to enter into a covenant with Abraham. Dus uh, de Messias zal in een verbond gaan met Abraham. We are explicitly told this in Galatians chapter 3 and verse 16. Dit was ons duidelijk gezegd in Galaten uh, Galatians, Galatians chapter 3 verse 16. 3:16. In Galatians chapter 3 verse 16, in Paul is quoting from Genesis chapter 17 verse 7. Citeert Paulus iets van uh, Genesis uh, hoofdstuk 17 vers 7. So we're going to look at Genesis 17 verse 7. Dus gaan we kijken naar Genesis 17 vers 7. To understand what Paul is referring to. Om te begrijpen waarnaar Paulus refereert. It says Okay? And I will establish my covenant between me and you. En ik zal mijn verbond vestigen tussen u en mij. And your seed after you. En uw zaad na u. For an everlasting covenant. Voor een altijd durend verbond. To be a God unto you. Om u tot een God te zijn. And to your seed after you. En ook voor uw zaad na u. Did you go backwards? No. Okay, keep going. Keep going. There we go. Now Galatians 3:16. Nu Galatians 3:16. Now to Abraham and his seed were the promises made. Aan Abraham en zijn zaad waren de beloften gemaakt. He does not say. Hij zegt niet. Seed. Hij zegt niet zaden plural or as of many. Dus in het meervoud, meervoud of als van velen. But one. Maar één. And to your seed. En voor uw zaad. Which is Messiah. Wat, welke, welke de Messias is. The covenant was made with Abraham and his seed. Dus het verbond was gemaakt met Abraham en zijn zaad. The seed is the Messiah. Dus het zaad is de Messias. the Messiah made covenant with Abraham. Dus de Messias sloot een verbond met Abraham. Then it says in Galatians 3:29. En dan zegt het in Galaten 3:29. And if you are Messiahs. En als je van de Messias bent. Then are you Abraham's seed. Dan ben jij het zaad van Abraham. And an heir according to the promise. En een erfgenaam volgens de belofte. If you are not, if you are not physically descended from Abraham. Dus als je niet een fysieke afstammeling van Abraham bent, how are you an heir of what was promised to Abraham in Messiah? Hoe ben je dan een erfgenaam van wat beloofd was aan Abraham en zijn nakomelingen? If you are not physically descended from Abraham. Als je geen fysieke afstammeling van Abraham bent. How can you be an heir of, of what was promised to Abraham and Messiah? Hoe kun je dan een erfgenaam zijn van wat aan Abraham uh, beloofd werd. The only way that that is possible. Dus de enige manier waarop dat mogelijk is. Is because that you believe that Yeshua is the Messiah. Is omdat je geloofde dat Yeshua de Messias is. That makes you in covenant relationship with Him. Dat uh, maakt dat jij in verbond bent met Hem. And if He's in covenant relationship with Abraham. En als Hij in een verbondsrelatie met Abraham is. And you're in covenant relationship with Messiah. En jij bent in een verbondsrelatie met de Messias. Then you are are an heir of the covenant promise made between Messiah and Abraham. Dan ben jij een, een, een verbondserfgename van het verbond gemaakt tussen de Messias en Abraham. What was one of the main things of the Abrahamic covenant? Wat was een van de belangrijkste dingen van het verbond met Abraham? Abraham was promised a land. Uh, er werd Abraham een land beloofd. So, you are an heir of what? Dus dan ben jij een erfgenaam van wat? A land. Van een land. That is literal. Dat is letterlijk. And it is spiritual. En dat is ook geestelijk. What is the spiritual land that you're promised? Wat is het geestelijke land dat u beloofd is? To be in covenant relationship with the Messiah. Om in een verbondsrelatie te zijn met de Messias. And have his will being done in your life. En dat zijn wil in uw leven gedaan wordt. And his kingdom coming to you. En dat zijn koninkrijk naar u komt. And in your relationship with Messiah, en in uw relatie met de Messias, you live with the spiritual blessings of being in his kingdom. Dan leef je met de geestelijke zegeningen van uh, äh, het aanwezig zijn in zijn koninkrijk. Which means he has given you peace in your heart. Wat betekent dat hij u vrede in uw hart gegeven heeft. Or shalom. Of shalom. So the land is spiritual. Dus het land is geestelijk. But it is also literal. Maar het is ook letterlijk. You are an heir of the land that was promised Abraham. Dus je bent een erfgenaam van het land dat aan Abraham beloofd werd. When is that land promise going to be fulfilled? Wanneer gaat die landbelofte vervuld zijn? It hasn't been fulfilled yet. Dat is nu nog niet vervuld. The land promise is fulfilled after Messiah sets his feet down on the Mount of Olives. Dus die landbelofte wordt vervuld nadat de Messias zijn voeten op de Olijfberg heeft gezet. So your destiny in Messiah dus uw bestemming in de Messias is to rule and reign with him in his kingdom. Te heersen en regeren met hem in zijn koninkrijk. And what's he going to do in his kingdom? En wat zal hij doen in zijn koninkrijk? Teach the Torah to all nations. De Torah onderwijzen aan alle volkeren. So what is your destiny in the kingdom? Dus wat is uw bestemming in het koninkrijk? That you would rule and reign with him. Dat je met hem zal heersen en regeren. And that his Torah. En dat zijn Torah. Or the gospel. Of het evangelie. Would be preached to all nations. Aan alle volkeren zou gepredikt worden. As a witness. Als een getuige. That the great commission would be fulfilled. Dat de grote uh, boodschap zal vervuld worden. Your destiny, uw, uw uh, eh, bestemming, is to be a co-laborer with Messiah. Is een, een medewerker met Messias te zijn. To accomplish that task. Om die, tas, uh, om die taak te vervullen. Who is called to teach the Torah? Wie is er geroepen om de Torah te onderwijzen? It is the job function of a priest. Dat is de, de taak van een priester. In Messiah, in de Messias, you are called to be a priest. Ben jij geroepen om een priester te zijn. In Revelation chapter 5 and verse 10, in uh, Openbaring eh, hoofdstuk 5 vers 10, it says he has made us unto our God. Hij heeft ons onder God, kings and priests koningen en priesters gemaakt. And we will reign on the earth. En wij zullen heersen op de aarde. Those who are going to reign with him on the earth. Zij die met hem zullen heersen op de aarde. Are his kings and his priests. Zijn zijn koningen en zijn priesters. And what's his priest going to do? En wat zullen zijn priesters doen? Teach the Torah. De Torah onderwijzen. Now, have you ever heard Hosea chapter 4 verse 6 quoted? Hebben jullie ooit Hosea hoofdstuk 4 vers 6 geciteerd gehoord? Have you ever heard it quoted, my people perish for lack of knowledge? Hebben jullie ooit horen zeggen, mijn volk zal ten onder gaan door gebrek aan kennis? You know that's not a complete verse. Weten jullie dat dat geen volledig vers is? That's only part. Dat is alleen maar een deel. Of a verse. Van een vers. You want to know what the whole verse says? Weten jullie wat, het hele vers zegt? It says the following. Dat zegt het volgende. We are quoting from Hosea chapter 4 verse 6. Hosea My 4. people are destroyed for lack of knowledge. Mijn volk zal vernietigd worden door gebrek aan kennis. I want you to notice what this verse calls knowledge. En ik wil dat je beseft wat dit vers kennis uh, noemt. My people were destroyed for lack of knowledge. Mijn volk zal vernietigd worden door gebrek aan kennis. Because you have rejected knowledge. Omdat je kennis verworpen hebt. I will reject you. Zal ik u verwerpen. You reject knowledge. Je verwerpt kennis. I will reject you. En ik zal u verwerpen. He's not really rejecting you. En hij uh, eh, verwerpt je niet echt. You, you have rejected knowledge. Jullie hebben kennis ver, uh, verworpen. What he rejects is those who reject knowledge. Wat hij uh, uh, verwerpt is hen die de kennis verwerpen. He really doesn't want to reject you. Maar u zelf wil hij niet echt verwerpen. He only chooses to reject those who reject knowledge. Hij kiest er alleen voor deze te verwerpen die bewust de kennis niet willen hebben. But if you reject knowledge, maar als je de kennis verwerpt, then he has to reject you. dan moet hij u verwerpen. I will reject you. Ik zal u eh, verwerpen. And you will not be a priest under me. En je zal men niet tot een priester zijn. Because you have forgotten the Torah of your God. Omdat je de Torah van je God vergeten bent. I will reject your children. Zal ik je kinderen verwerpen. In our world. in onze wereld, whether it's Europe of dat het eh, Europa is, of de Verenigde Staten van Amerika, we are losing our children. verliezen wij onze kinderen. We, are losing the next generation. we verliezen de volgende generatie. According to the Bible, Volgens de Bijbel. You know why we're losing our children? Weet je waarom wij onze kinderen It's because verliezen? we rejected knowledge. Omdat we de kennis verworpen hebben. We rejected teaching them Torah. We hebben uh, geweigerd van ze Torah te onderwijzen. So if you reject the Torah, dus als je de Torah afwijst, you will not be a priest. Zal je geen priester zijn. But in Revelation chapter 5 verse 10, maar in Openbaringen hoofdstuk 5 vers 10, it says he's made us priests. Heeft, zegt het dat hij ons priesters heeft gemaakt. So the priests who rule and reign with Messiah, dus de priesters die zullen heersen en regeren met Messias, are going to embrace his Torah. Zullen zijn Torah omarmen. And his Torah is written on their heart. En zijn Torah zal geschreven zijn op hun hart. Those who fulfill the new covenant, zij die het nieuwe verbond vervullen, which is the Torah written upon our heart, wat de Torah geschreven op ons hart is, will rule and reign with the Messiah. zullen heersen en regeren met de Messias. You know what I really believe? Weten jullie wat ik werkelijk geloof? I don't believe you being a Christian Ik geloof niet dat u een christen bent. I don't really believe that you've rejected the Torah. En ik geloof niet echt dat u de Torah afgewezen hebt. I don't believe that. Ik geloof dat niet. You know what I believe? Weten jullie wat ik geloof? I believe Christianity in its blindness and its ignorance ik geloof dat het christendom in zijn blindheid en onwetendheid has taught us that if we believe in the Messiah, ons geleerd heeft dat wanneer we in de Messias geloven, we are to follow the Torah. Dat we de Torah moeten uh, volgen. I believe it's been done in blindness and in ignorance. That we are not to follow Torah? No. In our blindness and our ignorance, we are not following Torah. Oh ja, oké, okay, dat we niet de Torah moeten volgen. Maar ik geloof dat het vanuit blindheid en, en onwetendheid. So, I don't really believe you rejected the Torah. Dus ik geloof niet dat jullie de Torah echt afgewezen hebben. In the mercy of the God of Israel. En in de genade van de God van Israël. Before he comes at his second coming. Voor hij bij zijn tweede komst terugkomt. There is something that he does that precedes his coming doet hij iets dat aan zijn komst vooraf gaat. He sends Elijah the prophet. Hij zendt Elia de profeet. Or he sends the he sends the ministry of Elijah. Of hij zendt de bediening van Elia. What is the ministry of Elijah? En wat is de bediening van Elia? It is stated in Malachi chapter 4 in verses 4 and 5. Het wordt uh, eh, verklaard in Malachi, eh, Malachi uh, hoofdstuk 4 vers 4 en 5. Malachi chapter 4 verse 4 says, uh, Malachi 4 vers 4 zegt, Remember the Torah of Moses, my servant. Gedenk de Torah van Mozes, mijn dienaar. The subject is the Torah. Het onderwerp is de Torah. Then it says in verse 5. En dan zegt het in vers 5. Behold, I send you Elijah the prophet. Zie, ik zend u Elia de profeet. Why is Elijah the prophet being sent? Waarom wordt Elia de profeet gezonden? To proclaim the remembering or the observing of the Torah. Om de, uh, de herdenking en de gedachte van de Torah te proclameren. When is that message proclaimed? Wanneer zal die boodschap geproclameerd worden? Before the great and dreadful day of the Lord. Voor de grote en verschrikkelijke dag van de Heer. That's Malachi chapter 4 verse 5. Dat is Malachia hoofdstuk 4 vers 5. Before the great and dreadful day of the Lord voor, voor de grote uh, verschrikkelijke dag van de Heer. Elijah will be sent. Zal Elia gezonden worden. Or the Elijah ministry will be present. Of de bediening van Elia zal aanwezig zijn. And here is how you recognize the message of Elijah. And here is is hoe je de boodschap van Elia herkent. Or the spirit of Elijah. Of de geest van Elia. You, what will be taught is remember the Torah of Moses. Wat zal onderwezen worden is gedenk de Torah van Mozes. Why is Elijah or the ministry of Elijah set before the coming of the Messiah? Waarom uh, wordt Elia of de bediening van Elia gezonden voor de komst van de Messias? It's to prepare a people for his coming. Dat is om een volk voor te bereiden voor zijn komst. Because Messiah is coming for a bride. Want de Messias komt om een bruid. And a, and a bride on her wedding day dresses in white. En een bruid kleedt zich op haar huwelijksdag in het wit. White represents purity. Wit vertegenwoordigt reinheid of zuiverheid. White represents righteousness. Eh, wit vertegenwoordigt rechtschapenheid. The color of sin is black. En de kleur van zonde is zwart. So white is the opposite of black. Dus wit is het tegenovergestelde van zwart. In 1 John chapter 3 verse 4 we have the definition of sin. En in 1 Johannes hoofdstuk 4 vers 3 uh, eh, hebben we, of omgekeerd, hebben we de definitie van zonde. Sin is the transgression of the law. Zonde is de overtreding van de wet. When you transgress the law, als je de wet overtreedt, your color is black. Dan is je kleur zwart. If you don't transgress the law, als je de wet niet overtreedt, which means you follow the Torah, wat betekent dat je de Torah volgt, then you're the opposite of black. Dan ben je het tegengestelde van zwart. You're white. Dan ben je wit. So he's coming for a bride that's got to be dressed in white. Dus hij zal komen voor een bruid die in het wit zal gekleed zijn. And that bride is going to have the Torah written upon her heart. En die bruid zal de Torah op haar hart geschreven hebben. But the bride lost understanding of how she's supposed to be dressed. Maar de bruid is, is de is vergeten hoe ze verondersteld werd gekleed te zijn. She thinks she's not supposed to follow the Torah. Ze denkt dat ze niet verondersteld wordt van de Torah te volgen. So Messiah and his love for her dus de Messias in zijn liefde voor haar. Because he's anxious to marry her. Omdat hij ongeduldig is om haar te huwen. Is going to send his prophet. Gaat zijn profeet sturen. Elijah. Elia. To open up her eyes. Om haar ogen te openen. That in order to please her bridegroom who was coming for her. Omdat ze haar bruidegom welgevallig zal zijn die haar zal komen halen. She needs to have the Torah written upon her heart. Moet ze de Torah op haar hart geschreven hebben. When the bride hears that Messiah is coming. Als de bruid hoort dat de Messias zal gaan komen. and what he expects of her. En wat hij van haar verwacht. And how he loves her. En hoe hij haar lief heeft. When the bride hears this, als de bruid dat hoort, her heart is going to be touched and moved. Gaat haar hart geraakt zijn. So the message of Elijah, dus de boodschap van Elia, turns the hearts keert de harten. Turns the hearts of the fathers to the children. Keert de harten van de vaderen naar de Turn kinderen. the hearts of the children to the fathers. En keert het hart van de kinderen What's naar de vaders. the heart supposed to be turned to? Waarnaar wordt het hart verondersteld The gekeerd Torah. te zijn naar de Torah? If your heart is turned to the fathers, Als je hart naar de vaders gekeerd Your heart is turned to the covenant that was made with the fathers. dan is je hart gekeerd naar het verbond dat met de vaderen gemaakt Your heart is turned to the covenant that was made with Abraham, Isaac and Jacob. Dan is je hart gekeerd naar het verbond dat met Abraham, Isaac en Jacob gemaakt werd. Which gets manifested in the earth at Mount Sinai. Dat op de aarde zal gemanifesteerd worden op de Of was op de berg Sinai. Now, understanding that Yeshua made covenant with Abraham. Nu dat we begrijpen dat Yeshua een verbond sloot met Abraham. We want to see how the one that made covenant with Abraham is described. Willen we zien hoe degene die verbond sloot met Abraham beschreven wordt. In Genesis 15 verse 17. Genesis 15 vers 17. It says that it came to pass. Zegt het dat het uh, gebeurde. That when the down. Dat toen de zon onderging. And it was dark. En het donker was. Behold a smoking furnace. Een rokend vuur. And a burning lamp passed between the pieces. En een brandende lamp ging door de, de twee stukken. The one that made covenant with Abraham. Dus degene die een verbond met Abraham sloot. Is described as a smoking furnace. Dus wordt beschreven als een rokend, uh, rokend vuuroven. Yeshua made covenant with Abraham. En Yeshua sloot een verbond met Abraham. When he did, en toen hij dat deed, his presence was like a smoking furnace. Was zijn uh, aanwezigheid als een rokende oven. Now let's see how Mount Sinai is described. Laten we nu zien hoe de berg Sinai beschreven wordt. Exodus 19 verse 18. Exodus 18 vers 19. And Mount Sinai was altogether on a smoke. En de hele berg Sinai was onder rook. Because the Lord descended upon it in fire. Opdat de Heer nederdaalde in een vuur. and the smoke thereof ascended as the smoke of a furnace. En de rook daarvan uh, steeg op als de rook van een oven. Mount Sinai is described as a smoking furnace from the presence of the one that was there. Dus de berg Sinai wordt beschreven als een rokende oven van de, door de aanwezigheid van degene die daar was. When Yeshua made covenant with Abraham, toen Yeshua in verbond ging met Abraham, described as a smoky furnace. wordt hij beschreven als een rokend, uh, rokende oven. Mount Sinai is described as a smoky furnace. Dus de berg Sinai wordt beschreven als een rokende oven. So who gave the Torah at Mount Sinai to Moses? Dus wie gaf de Torah aan, uh, op de berg Sinai aan Moses? It was Yeshua. Dat was Yeshua. Now, God the Father willed for the Torah to be given. God de Vader wilde dat de Torah zou gegeven worden. But he didn't give it. Maar hij was niet degene die het gaf. It was Yeshua who gave it. Het was Yeshua die het gaf. Let's see that Yeshua is the lawgiver. Laat ons aantonen dat Yeshua de wetgever was. Before I show you an explicit verse in the New Testament. Voor ik u een expliciet vers in het Nieuwe Verbond toon. Let me ask you a question. Laat mij u een vraag stellen. The reason why I ask you a question De reden waarom ik die vraag stel is because it's a Hebraic way of teaching. Omdat dat een Hebreeuwse manier van onderwijzen is. Before I ask you the question, voor ik u de vraag stel, I already know that you know the answer. Weet ik al dat je het antwoord kent. So you will prove to me that you know the answer. Dus jullie zullen aan mij bewijzen dat jullie het antwoord kennen. Here's the question. En hier is de vraag. Who is the one that saves? Wie is degene die redt? Who is the savior? Who is, is the one that saves? Wie is de verlosser? Wie is degene die redt? Yeshua saves. Yeshua redt. Will you agree? zijn jullie daarmee That akkoord? being the case, now let's look at the verse. Laat ons nu naar het vers kijken. James chapter 4 verse 12. Jacobus hoofdstuk 4 vers 12. It says, there is one lawgiver who is able to save. Het zegt er is één wetgever die eh, in de mogelijkheid is te redden. The one that's able to save Degene die in staat is om te redden. Which is who? Die wie is? The one that's able to save. Degene die in staat is om te redden. Is the lawgiver. Is de wetgever. Do you think Yeshua died on the tree to do away with the law that he gave? Dus denken jullie dat Yeshua op de, op de paal sterft om de wet die hij gaf weg te schuiven? I don't think so. Dat denk ik niet. Isn't it amazing that all that I've done for you? Is het niet verbazend dat alles wat ik tot hiertoe voor u gedaan heb? It showed you a couple explicit verses in the New Testament. Is je een paar expliciete versen in het nieuwe verbond te tonen? Regarding who Yeshua is. Dus eh, met betrekking tot wie Yeshua is. Of which before I did so. Van waar ik voor ik dit deed. We had a different perception in our mind. We een, een andere perceptie in onze geest hadden. Most Christians think that God the Father created the heavens and the earth. De meeste christenen denken dat God de Vader de hemelen en de aarde schiep. Most Christians think that God the Father made covenant with Abraham. De meeste christenen denken dat God de Vader een verbond met Abraham sloot. Most Christians think that God the Father gave the Torah. De meeste christenen denken dat God de Vader de Torah gaf. The irony is, maar de ironie is, I have showed you explicit statements in the New Testament. Ik heb je expliciete stellingen in het Nieuwe Testament getoond. That Yeshua created the heavens and the earth. Dat Yeshua de hemelen en de aarde schiep. John chapter 1 verse 3. Uh, Johannes aufzugehen, vers 10. Colossians chapter 1 verses 15 and 16. Colossense vers 15 16. Yeshua made covenant with Abraham. Yeshua was degene die een verbond sloot met Abraham. Of which, of which we are heirs of. waarvan wij erfgenamen zijn. Galatians chapter 3 verse 16. Galaten 3 vers 16. And verse 29. En vers 29. Now we have an explicit statement in the New Testament. Nu hebben we een expliciete stelling in het nieuwe verbond. James 4:12. Uh, eh, Jacobus 4:12 that Yeshua is the lawgiver. Dat Yeshua de wetgever is. Again. In John chapter 14 verse 15, in Johannes uh, 14 vers 15, it says, if you love me, daar zegt het, als je van mij houdt, keep my commandments. Houd mijn geboden. He did not say, hij zei niet, if you want to be saved, hij zei niet, als je wil gered keep zijn, my commandments. Houd dan mijn geboden. He said, if you love me. Hij zei, als je van me houdt. Love is something that describes one who is already in a relationship with another. Liefde is iets wat, beschrijft, wat iets beschrijft van over iemand die al in relatie met iemand is. So if you are in a relationship with Yeshua, dus als je in een relatie bent met Yeshua, meaning you have already accepted him as your Lord and Savior. Wat wil zeggen dat je hem reeds aanvaard hebt als je Heer en Redder. Of which he saved you by grace through faith. waarvan hij u gered heeft uh, door zijn genade uit geloof. So after he has saved you by grace through faith, nadat hij u gered heeft door genade uit geloof, if you love him, als je hem lief hebt, keep his commandments. Houd dan zijn geboden. To most Christians, voor de meeste christenen, When they read the words, Keep my commandments, als ze de woorden houd mijn geboden lezen, they scratch their heads. dan uh, krabben ze even aan hun hoofd. Commandments. Geboden? What commandments? Welke geboden? What could that be talking about? Waarover kan dat spreken? The irony of that de ironie daarvan is that let's pretend that I'm Moses. Dus laat ons ervan uitgaan dat ik Mozes ben. And Moses says, I have commandments from God. En Moses zegt, ik heb geboden van God. Would we know what Moses is talking about? Zouden wij dan weten waarover Mozes het heeft? When he uses the word commandments. Als hij de woorden, het woord geboden gebruikt. We know it refers to the Torah, right? We, we weten dat het verwijst naar the de Torah. The Ten Commandments. De tien geboden of de tien woorden. Then how come if we have one greater than Moses? Hoe kan het dan als we iemand hebben die groter is dan Mozes? That is the Messiah. Dat wie de Messias is. Who says keep my commandments? Die zegt houd mijn geboden. We say commandments. Dan zeggen we geboden. I've never heard of commandments. Ik heb nooit over de geboden gehoord. What commandments? Welke geboden? Well, when Yeshua said als Yeshua zei, If you love me, keep my commandments. Als je van me houdt, i aan mijn geboden. He was making a reference. Maakte hij een referentie. Or an allusion. Of een allusie. Of een, to the very first place in the Bible. Naar de allereerste plaats in de Bijbel. Where we find the phrase. Waar we de uitdrukking vinden. Love me and keep my commandments. uh, heb mijn lief en houd mijn geboden. That verse is. Dat vers is. Exodus chapter 20 verse 6. Exodus 20 vers 6. Exodus chapter 20 is the chapter on the giving of the Ten Commandments. Dus Exodus uh, 26 is het hoofdstuk van, of ja, 20 is het hoofdstuk van de, het geven van de tien geboden. In the chapter on the giving of the Ten Commandments. In dat hoofdstuk van het geven van de tien geboden. The one that's giving the commandment. Is degene die die geboden geeft. Or the lawgiver. Of de wetgever. Who is. die is, Yeshua, Yeshua die Yeshua the is, one that's able to save, degene die uh, in staat is om te redden, the one that brought the children of Israel out of Egypt, dus degene die de kinderen van uh, Israël uit Egypte leidde, zegt, I show mercy, ik toon u genade. You know what mercy is? Weten jullie wat genade is? It's grace. Dat is, uh, ja, genade. I show mercy or grace. Ik toon u genade of medeogen. To thousands of them that. Dus aan duizenden van hen die. Love me and keep my commandments. Die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Grace is shown to those that love me and keep my commandments. Genade wordt betoond aan deze die mij hebben en mijn geboden houden. Why is grace shown to those that love him and keep his commandments? Waarom wordt er genade betoond aan degenen die hem lief hebben en zijn geboden houden? Because we're not able to do it all the time. Omdat we niet altijd in de mogelijkheid of in de in staat zijn om het te doen. We fail. We, we falen. We fail to keep his commandments. We falen uh, in het houden van zijn geboden. But we still love him. Maar we hebben hem toch lief. And we want to continue to love him. En we willen doorgaan met hem lief te hebben. But we fail. Maar we falen. So he has to give us grace. Dus moet hij ons genade schenken. Because he knows we want to love him. omdat hij weet dat we hem willen liefhebben. So he shows us grace so we can continue to love him. Dus toont, betoont hij ons genade opdat we zouden kunnen doorgaan om hem lief te hebben. So he shows grace. Dus hij toont, hij toont genade. To those that love him and keep his commandments aan degenen die hem lief hebben en zijn geboden houden. So when Yeshua said, if you love me, keep my commandments. Dus toen Yeshua zei, als hij mij lief hebt en mijn geboden houdt. Because he was referring to Exodus chapter 20 verse 6. Omdat hij toen verwees naar Exodus 26. When he said, if you love me, keep my commandments. Toen hij zei, als je mij lief hebt, houd mijn geboden. He is saying he's the lawgiver. Zegt hij dat hij de wetgever is. When he said, if you love me, keep my commandments. Als hij zei, als je mij lief hebt, houd mijn geboden. He is saying that he is Yahweh Elohim. Zegt hij dat hij Yahweh Elohim is. When he said, if you love me, keep my commandments. Toen hij zei, als je mij lief hebt, houd mijn geboden. He is saying that he is Yahweh Elohim who brought his people out of Egypt. Zegt hij dat hij Yahweh Elohim is die zijn volk uit Egypte gebracht heeft. Do you realize we have an explicit verse in the New Testament that says that Yeshua brought his people out of Egypt? Beseffen jullie dat wij een expliciet vers in het Nieuwe uh, Testament hebben uh, dat Yeshua zegt dat hij zijn volk uit Egypte heeft gebracht? It is in 1 Corinthians in chapter 10 and verse 4. Het is in 1 Corinthians hoofdstuk 10 vers 4. It says the rock that was with the children of Israel in the wilderness. Hij zegt, het zegt de rots die met de kinderen van Israël in de wildernis was. That rock was Messiah. Die rock was de Messias. So Yeshua created the heavens and the earth. Dus Yeshua schiep de hemelen en de aarde. Yeshua made covenant with Abraham. Yeshua maakte een verbond met Abraham. Yeshua delivered the children of Israel out of Egypt. Yeshua heeft de kinderen van Israël uit Egypte bevrijd. Yeshua gave the Torah at Mount Sinai. Yeshua gaf de Torah op de berg Sinai. The last thing I'm going to show you before we take our break. De, het laatste wat ik u wil tonen voor we een pauze Is the one that defeated Pharaoh and his army in the Red Sea. Dat is degene die uh, Farao versloeg in de Rode Zee. In, in Exodus chapter 15 verse 4. In Exodus 15 Uh, vers 4. It says that Pharaoh and his army drowned in the Red Sea. Zegt het dat Farao en zijn leger in de, in de Rietzee uh, eh, verdronken. Who drowned them? Wie heeft hen verdronken? How were they drowned? Hoe zijn ze verdronken? Well, in Exodus 15 verse 6. In Exodus 15 verse 6. It says your right hand, O Lord, is become glorious in power. Uw rechterhand, o Heer, is uh, groot in macht geworden. Your right hand, O Lord, has dashed in pieces the enemy. Uw rechterhand, o Heer, heeft uh, de vijand in stukjes gehakt. Exodus 15, verse 12. Exodus 15, verse 12. You stretched out your right hand. En u uh, stak uw rechterhand uit. And the earth swallowed them. And the earth slokte hen up. Who did it? We did that. The right hand. De rechterhand. Who is the right hand? Who is the right rechterhand? So Yeshua created the heavens and the earth. Dus Yeshua schiep de hemelen en de aarde. Yeshua made covenant with Abraham. Yeshua sloot een verbond met Abraham. Yeshua led the children of Israel out of Egypt. Yeshua leidde de kinderen van Israël uit Egypte. Yeshua drowned Pharaoh and his army in the Red Sea. Yeshua verdronk uh, Farao en zijn leger in de Rietzee. Yeshua that was the rock in the wilderness. Yeshua was the rocks in the wilderness. Yeshua is the lawgiver. Yeshua is de wetgever. Now, hopefully you're beginning to understand. Nu hoop ik dat je begint te begrijpen. Yeshua's statement. De, de stelling van Yeshua. That had you believed Moses. Dat Als je Mozes had geloofd, you would believe in me. dan had hij mij geloofd. For he wrote of me. Want hij schreef over mij. That's John chapter 5 verse 46. Dat is Johannes 5 vers uh, eh, 65. And then Luke chapter 24 verse 44. En dan Lucas, Lucas uh, hoofdstuk 4 vers 44. That the Torah, the prophets, and the Psalms are written of him. Dat de Torah, de profeten en de psalmen over hem geschreven zijn. if you see Yeshua in the Torah, which is what we're seeing, Yeshua in the Torah ziet, wat we nu zien, we are beginning the process to see how the whole Bible was written about him. Uh, zijn we in, in het proces van te zien hoe de hele Bijbel over hem geschreven And is. when we do, en als we dat doen, when we complete the picture, als we het, uh, het schilderij vervolledigen, we will see that the Bible is one book. dan zullen we zien dat de Bijbel één boek is. From Genesis to Revelation. Van Genesis tot aan Openbaringen. That in the volume of the book it is written of him. Dat in de totaliteit van het boek over hem geschreven is. Psalm chapter 40 verse 7. Uh, uh, Psalm hoofdstuk 40 eh, vers 7. We won't have to put up a wall we, moeten geen muur daartussen zetten. And say the first part of the book is about them. En zeggen het eerste gedeelte van het boek is, is over hen. And the second part of the book is about us. En het tweede gedeelte van het boek is over, gaat over ons. And think that the second part of the book contradicts the first part of the book. En dan nog denken dus dat het tweede gedeelte van het boek het eerste gedeelte tegenspreekt. So we have to somehow explain how this The second part of the book contradicts the first part of the book. Dus we moeten op een of andere manier uitleggen waarom het tweede gedeelte van het boek het eerste gedeelte tegenspreekt. And that it's okay that it does. And that it's okay is als het dat doet. We won't have to think like that anymore. Zo hoeven we niet meer te denken. We will see how the Bible is all one book. Dus het zal ons duidelijk worden hoe de Bijbel altijd één boek was. And it's all written about Yeshua. En dat het helemaal over Yeshua And Yeshua is in the Torah. En dat Yeshua in de Torah is. And the reason why he gave the new covenant. En de reden waarom hij het nieuwe verbond gaf. Is because the original covenant was broken. Is omdat het originele verbond verbroken werd. And the new covenant is the Torah written upon our heart. En het nieuwe verbond is dat de Torah op ons hart zou geschreven zijn. And the Torah written upon our heart. En als de Torah op ons hart is geschreven will, dan is zijn wil. And it fulfills the purpose of creation. En het vervult het doel van de schepping. That his will will be done on the earth. Dat zijn wil zal gedaan worden op de aarde. As it is in heaven. Zoals dat gebeurt in de hemel. Have you done blessed so far? Zijn jullie tot hier If you have, you praise him. Dus als dat zo is, uh, uh, prijs hem dan. We are going to take our break now. We gaan nu uh, onze middagpauze For nemen. those of you who speak English. Voor diegenen onder u die Engels spreken. I brought a book that I wrote. Ik heb een boek meegebracht dat ik geschreven heb. The book is Restoring the Two Houses of Israel. En dat boek heet uh, dus het herstel van de twee huizen van Israël. I only brought 10 copies. 10 I originally printed 10,000 books. ik ben begonnen met 10.000 boeken. I'm only, I only have about 75 left. Er zijn er nog maar 75 over. And 10 of those I have with me. En 10 heb ik erbij. If you would like a copy of the book. Als je graag een exemplaar wil. And of course it's in English. Het is natuurlijk in het Engels. The cost is 15 euros. Dus het kost 15 euro. I would encourage you to get and study the book. Dan zou ik je willen aanmoedigen om dat boek te bestuderen. Because it covers many of the subjects which I'm going to be sharing this weekend. Omdat het veel van de onderwerpen bevat die, waar, die dit weekend met jullie gaat delen. It will help you to review the information. Dus het zal je helpen om de informatie later terug te bekijken. Shalom. Salam. Uh, eh, eventjes eh, in verband met de wandeling die we doen. Hè. We hebben om al drie achter.